Het is nu al gevaarlijk op straat, zegt deze agent. Ik heb eh, thuis twee kinderen en een vrouw en ik heb een afspraak dat ik thuis kom. En dat wordt wel lastig als eh, mensen uh, nitraten, uh, cobra's naar je gaan gooien of zelfs met, met mortieren op je gaan, gaan schieten. De politie ziet veel agressie, ook vanwege corona. Maar als agenten ernstig bedreigd worden, kunnen ze hun dienstwapen trekken, zegt de commandant in Nieuwsuur. Dan kunnen ze zeg maar gebruik maken van hun, eh, van hun noodweer. En dat betekent dat ze tot zware geweldsmiddelen mogen overgaan. U bedoelt dat ze hun dienstwapen trekken? Dat niet alleen, dat ze zelfs hun dienstwapen zouden kunnen gebruiken als ze daarmee denken hun eigen lijf te kunnen redden. Ja, er wordt alleen in het uiterste geval geschoten dus. Iedereen die met het vliegtuig naar Nederland komt, moet vanaf dinsdag een negatieve coronatest laten zien. Het kabinet bekijkt nog of de test ook ingevoerd kan worden voor mensen die met de trein, bus of boot komen. Nu dit jaar door corona bijna geen concerten zijn, moeten artiesten het vooral hebben van andere inkomsten zoals streams. NOS Stories zocht uit welk effect algoritmes hebben op jouw luistergedrag en daarmee op het inkomen van een artiest. Muzieklabels doen veel moeite om muziek in goed beluisterde afspeellijstjes terecht te laten komen. Aan de hand van het verhaal van de artiest en het verhaal van de track eh, maken wij een pitch. Eigenlijk ja, je moet muziek verkopen natuurlijk, want de laatste keer dat ik het hoorde kwamen er zo'n 40.000 tracks per dag uit. Mensen bij streaming services hebben natuurlijk niet uh, de tijd om die allemaal af te luisteren. Eén stream blijkt ongeveer een halve eurocent op te leveren. Dat is echt te weinig, vinden veel artiesten. Tenzij je dus miljoenen streams hebt, zoals Busy. Ik kan wel rustig stellen dat de 80 miljoen streams die ik op de aangepakt heb, ik gewoon echt serieus geld mee verdiend. Ik moet wel zeggen dat ik vind het, ik vind het niet, ik vind het niet eh, interessant om alleen van streams te leven.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 Met ZFM. Fijne kerstdagen. twice. That's all I have to say. Please stay away. I'm isolated, low key. You overreact while you lied. Please tell me what I've done to earn this gunshot. Hate me for my heartbeat. Bleeding from my nose bullseye, I suppose I'm still standing is real, hurts but doesn't kill. I am ready. you kind of scared yourself. allemaal fijne dagen en een voorzitter.